Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Libanon zijn zeker 19 doden gevallen door Israëlische bombardementen. De doden vielen in twee dorpen in de regio Baalbek. Onder de slachtoffers zijn volgens de Libanese overheid zeker acht vrouwen. Israël zegt dat het doelen van Hezbollah heeft getroffen, zoals brandstofdepots. De plekken die nu zijn gebombardeerd liggen noordelijker dan de meeste andere plekken waarop Israël luchtaanvallen heeft uitgevoerd. Een Israëlische nieuwszender heeft het Amerikaanse voorstel voor een tijdelijke wapenstilstand tussen Hezbollah en Israël gepubliceerd. In het document staat dat wordt ingezet op een gevechtspauze van twee maanden. Als beide partijen het ondertekenen moeten de beschietingen meteen stoppen. Israël moet dan binnen een week de troepen terugtrekken uit Libanon en de VS moet daarop toezien. Israël mag wel Hezbollah aan blijven vallen om zichzelf te verdedigen. Het lijkt uitgesloten dat Hezbollah met het Amerikaanse voorstel akkoord gaat. Waarschijnlijk wordt daar komende dagen meer over duidelijk. Omwonenden van grote bouwprojecten maken zich steeds meer zorgen over het gebruik van staalslakken. Het restproduct van Tata Steel wordt gebruikt bij de aanleg van wegen. De metalen in staalslakken kunnen schade aan gezondheid en het milieu veroorzaken. In een reactie zegt Rijkswaterstaat tegen de NOS dat de inzet van staalslakken een optie blijft bij bouwprojecten. Techbedrijf Microsoft en Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp... hebben een goed financieel kwartaal achter de rug. Bij Meta steeg de netto-winst met 35% tot bijna 16 miljard dollar. Bij Microsoft steeg de netto-winst met 11%. Beide bedrijven zeggen dat de goede cijfers zijn veroorzaakt door de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie. Zo zet Meta AI onder meer in om advertenties effectiever bij geïnteresseerde gebruikers onder de aandacht te brengen. Het weer. Het is bijna overal bewolkt, maar hier en daar zijn er opklaringen. Op sommige plekken kan mist ontstaan. In de ochtend is het eerst bewolkt, maar in de middag breekt vooral in het zuiden af en toe de zon door.